Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met stufie. Dat hebben NOS op 3 en onderzoeksbureau Investigo uitgezocht. En als je eenmaal beschuldigd bent, kan dat grote gevolgen hebben voor de studenten, zegt mijn collega Sumé. Erover praten vinden deze studenten echt al ingewikkeld, want het heeft gewoon impact op je. We spraken bijvoorbeeld een vrouw en deze vrouw vertelde me ook dat ze er echt tot op de dag van vandaag moeite mee heeft. Dat een rechter dan bepaalt dat zij een fraudeur is en dat mensen ook zo naar haar kijken. Duo gebruikt een algoritme om fraudeurs op te sporen. Het kan goed gaan, maar met de toeslagenaffaire ging het gruwelijk mis. Minister Dijkgraaf heeft gezegd dat hij grondig gaat kijken... of de fraudecontroles van Duo wel echt eerlijk zijn. Tinder gaat samenwerken met Centrum Seksueel Geweld, staat in het NRC. Bij zo'n 30% van de zedenzaken gaat het volgens hen om date rape. Mensen die verkracht worden door iemand die ze nog maar net kennen. Tijdens het swipe op Tinder krijg je vanaf nu info over de risico's van daten met een onbekende. En op een middelbare school in Heerlen is discussie over de kledingregels. In een nieuwsbrief werd gewezen op kleding die meiden daar dragen met het warme weer. Blote schouders, blote buiken en hele korte broekjes zorgen voor fysieke afleiding, schrijft de school. Vreemd vinden deze leerlingen. Dat werd door veel mensen geïnterpreteerd als dat docent, mannen, vooral mannelijke docenten, dus zaten te kijken naar de leerlingen. En dat vonden ze natuurlijk niet prettig. Als meisjes bijvoorbeeld gewoon een kort topje of zo aan willen, ja, dat is aan hun en niet aan de school om dat dan tegen te houden, zeg maar. Soms worden zelfs ouders gebeld om een nieuw setje te komen brengen. De school zegt leerlingen te willen beschermen tegen bijvoorbeeld cyberpesten. En dan nog het weer voor vandaag. Wolken, maar ook zon. 22 graden aan zee tot 28 graden in het oosten.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 It's So sad to see you fade away. Well, there's this feeling that you will leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Mm.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oppositiepartijen hebben er begrip voor dat LTO uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord is gestapt. Volgens de BBB kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat minister De Jonge van Wonen te veel ingrijpt op de woningmarkt. Als dan De Jonge ligt mogen gemeenten straks ook bij bestaande koopwoningen eisen gaan stellen aan wie die woning verkocht mag worden. In de Atlantische Oceaan zijn geluiden gehoord die mogelijk afkomstig zijn van het vermiste duikbootje. Dat meldde de Amerikaanse en Canadese kustwacht.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 Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomar madre la prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. No. pasando los años y el niño lindo de madre el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de la y de hermano y no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá.